met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie zal hogere straffen gaan eisen voor geweld als gevolg van discriminatie. Minister Opstelten heeft met het OM afgesproken dat voor dit soort misdrijven vanaf 1 juni een dubbel zo hoge straf wordt geëist. Met de maatregel wil het kabinet aangeven dat het discriminatie onaanvaardbaar vindt, op welke grond dan ook. Er zijn ook al richtlijnen voor strengere straffen tegen bijvoorbeeld politieagenten en ambulancepersoneel. Een commissie van de VN gaat naar Libië om te onderzoeken of er oorlogsmisdaden zijn begaan tijdens het conflict tussen de troepen van kolonel Gaddafi en de opstandelingen. Ondertussen onderzoekt de NAVO een incident bij de stad Brega. Opstandelingen zeggen dat de NAVO daar gisteren hun tanks en vrachtwagens heeft gebombardeerd. Er zouden vijf doden zijn gevallen. Het is al de tweede keer in een week dat de opstandelingen onder vuur zouden zijn gekomen door de NAVO. Energieleverancier Nuon verwacht dat de energierekening vanaf juli een stuk hoger wordt. Een gemiddeld huishouden betaalt volgens Nuon straks per jaar 110 euro meer. Komt door de hogere prijzen van olie, gas en steenkool. Energiebedrijven Essent en Eneco willen nog niet zeggen hoeveel duurder de energie bij hen wordt. Telecomaanbieders als Vodafone en KPN gaan schulden van klanten niet opnieuw melden bij het bureau kredietregistratie. Ze stopten daar begin dit jaar mee. BKR heeft aangedrongen op hernieuwde samenwerking, maar de telecombedrijven voelen daar niets voor. Klanten klaagden dat ze bij een kleine betalingsachterstand voor hun telefoonabonnement worden geregistreerd bij het BKR en dat ze vervolgens geen hypotheek of andere leningen konden krijgen. Bij de diplomatieke dienst verdwijnen 300 banen. Dat is het gevolg van de bezuinigingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er verdwijnen 200 banen bij de posten in het buitenland en 100 in Den Haag. Mogelijk vallen er ook gedwongen ontslagen.